het strand. Alle Duitsers op het strand. Shalalali, shalalala. Graven kuilen in het zand. Shalalali, shalalala. Ze bezetten op het strand. Shalalali, shalalala. Graven kuilen in het zand. Alle Duitsers op het strand. Shalalali, shalala. Graven kuilen in het zand.